Raymond Seré en het DnS heeft de dienstregeling aangepast vanwege het verwachte onweer en rijden op een aantal trajecten in de Randstad minder treinen. Het gaat onder meer om het traject Den Haag-Utrecht en Rotterdam-Amsterdam. ProRail heeft extra monteurs klaarstaan. Zij kunnen worden ingezet als er bliksem inslaat. De buien trekken vanaf een uur of zeven s'avonds vanuit Zeeland over de rest van het land, meldt het KNMI. En volgens de meteorologische dienst kunnen de onweersbuien plaatselijk pittig zijn. Justitie heeft besloten dat er niemand wordt vervolgd voor het busongeluk in augustus vorig jaar in Utrecht, waarbij drie studenten met hun hoofd een viaduct raakten. De studenten bevonden zich tijdens de introductieweek in een open dubbeldekker die onder het spoorwegviaduct reed. Ze stonden op de stoelen met hun rug naar het viaduct. Een van de meisjes raakte ernstig gewond. Volgens justitie had de chauffeur de situatie beter moeten inschatten. De hockeyvereniging die de bus had gehuurd had beter toezicht moeten houden. En de meisjes zelf hadden niet op de stoelen moeten staan. Toch vindt justitie dat alles niet genoeg voor strafrechtelijke vervolging. Staatssecretaris Zeilstra vindt dat de Tweede Kamer zelf met financiële dekking moet komen voor het afschaffen van de langstudeerboete. Een meerderheid in de Kamer wil van die boete af en vindt dat Zeilstra de maatregel onmiddellijk moet intrekken. Volgens Zijlstra slaat afschaffen van de maatregel een gat van bijna 400 miljoen euro in de begroting voor het hoger onderwijs. De boete voor langstudeerders houdt in dat studenten die meer dan een jaar langer over hun studie doen 3000 euro extra moeten betalen. Op een binnenvaartschip in de Rotterdamse haven is brand uitgebroken na een explosie in de machinekamer. De brandweer heeft twee opvarenden uit het water gehaald. Zij hebben brandwonden opgelopen. Het schip van 110 meter lang ligt aangemeerd bij een bedrijf aan de Droogdokweg. Het weer vanuit het zuiden toenemende bewolking met later onweersbui, kans op windstoten en hagel. De komende dagen blijft het warm, zonnig zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A13 van Den Haag naar Rotterdam staat file tussen knooppunt Ipenburg en Delft-Zuid 6 kilometer. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. Verderop tussen Delft-Zuid en knooppunt Kleinpolderplein 6 kilometer.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 Nee, gewoon in 2001. Eh, Toen was dit een grote hit voor die Sarah Evans. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van Country Track. Eén of twee uur lang gevarieerde country music vanaf die zilveren schijfjes. De Bellamy Brothers, u kent ze beslist allemaal, want dat het zijn grootheden in de country music. Die hebben twee zonen en die luisteren naar de naam The Ranch Hands. Nee, ze willen niet onder de Bellamy naam werken, want ze zeggen van... wij moeten onze sporen zelf gaan verdienen. We up early, get home too late. My 9 to 5 goes to 7 only try to feed my soul. Don't get bent out of shape when I'm not in control. Sometimes I want to scream. So I picture myself in a cabin near a mountain stream. It's my Monday morning daydream under the stars There's a red rocking chair with one broken arm I'm Looking out on 20 acres of a perfect peaceful dream My troubles are gone, they've all disappeared In an old mason jar full of homemade beer A better place you'll knows how things work and how work gets done But my paycheck looks the same I got a good life and I hate to complain But I'm stuck in a rut of my day after day And I feel it's time for are gone. zo noemen ze de cd die zij hebben uitgebracht. En Jamie Watson, hij produceerde de cd. En eigenlijk hebben de Bellamy Brothers er helemaal niets mee te maken met deze cd. Alleen ja, het zijn zonen van de Bellamy Brothers. Dus misschien dat je op een gegeven moment in deze cd de Bellamy Sound wel een klein beetje terug hoort. Een cd die ze alweer eh, een tijdje geleden hebben uitgebracht. Eh. En ja, wij horen er eigenlijk nog maar heel weinig van. Dus misschien hebben ze een hele lange aanloop nodig om toch groot te worden, net als hun vaders. En deze man, die is al wel groot hoor. Trace Atkins heb ik het over. Casey Beathard schreef het samen met Tim James. All I ask for anything more. It was a home run when the game was tied A pickup truck when I could drive One pink line when Katie said I'm late. It was a passing grade, a pretty girl, all the money in the world. What mattered then kept changing every day. But when een echte country stem, zo wordt hij ook wel omschreven, Trace Atkins. Jason Eldeen, het is een man die nog niet zo gek lang bezig is in de country scene, maar als u wat meer over hem wilt weten zou ik u adviseren, kijk eens op internet op zijn website, gewoon www.jasoneldeen.com. U zult verrast zijn van de informatie die u daar ziet. Jim Collins schreef het voor hem, Big Green Tractor. summer with the ragtop top down Sitting in the drive but she wouldn't get out The dogs were all barking and wagging around And I just laughed and said you all get in She had on a new dress and she curled her hair She was looking too good not to go somewhere Said what you wanna do baby laughter. We can go slow or make it go faster. Down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with you, it really don't matter. Climb up in my lap and drive if you want to. Girl, you know you got me to hold on to. We can go to town, but baby, if you'd rather, I'll take you for a ride on my big green track. show you around. Sit up on the hill and watch the sun go down. When the fireflies are dancing and the moon comes out, we can turn on the lights and head back to the house. Or we can take another ride on my big green tractor. We can go slow or make it go faster down through the woods and out to the pasture. Long as I'm with Eh, een hele tijd geleden al eens een keer geschreven is door eh, de, de Raybone Brothers, is Butterfly Kisses. Het is door, eh, door hun geschreven en door nog een keer iemand geschreven, door Bob Carlyle. En Bob Carlyle heeft het op zijn cd gezet en deze Raybone Brothers hebben het ook op hun cd gezet. Dus één nummer schrijven en dat op twee verschillende cd's zetten.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 looking like her mom a little more every day. Het is een prachtig nummer. Ik zeg al, door twee verschillende mensen op twee verschillende cd's geplaatst. Mama van Holly Williams is ook zo'n mooi nummer wat door haar zelf geschreven is. Het is een, verre, verre achter, achter, achter nicht van de grote Hank Williams. En dat herkent u ook in haar muziek. could have been better. You could have hated him. You could have talked about whiskey and the women. You could have done better, but you loved him anyhow. Then you taught us all the power. Ik heb u al eerder verteld, hier in eh, Nederland loopt een eh, band rond. Eigenlijk heten ze Desperado, maar soms dan hebben ze wat projecten en dan eh, nemen ze cd's op van andere grootheden, zoals van de Eagles. Ja, en als je muziek opneemt van de Eagles, dan neem je natuurlijk alleen maar bekende nummers op van hun. Zoals dit nummer geschreven door Don Henley, Glenn Frey. Nou ja, door wie anders, hè? New Kid in Town. talk on the street, it sounds so familiar. Great expectations, everybody's watching you. People you meet, they all seem to know. you like something new. Johnny disobey his command Cause he'd put a baby bird back in the nest Chased the dog till he was out of breath The mom expressed such tenderness Enough for a boy to see the dog on the patio Singing, don't be cruel as he scratched her nose Enough for a ball is een nummer wat eh, geschreven is door een redelijk onbekende man in de country scene. Op dit moment nog althans. En dan heb ik het over uh, Cracking Your Armor Clay Dubois. Hij heeft het zelf geschreven, maar erg bekend is hij nog niet. Ik heb eh, een interview met hem gelezen. Hij is eigenlijk een man die eigenlijk altijd al bezig is geweest met het maken van country music. Maar nog nooit echt doorgebroken is niet echt bezig zijn geweest met eh, country music. Dat is ook Rock vazin. Het is een Canadees. Hij heeft een cd opgenomen met allemaal covers. Waaronder eentje van Dolly Parton. If stay I would only be in your way So I'll go but I know I'll think of you every step of the way. But above all this, I wish. Love You, Rock Fazan. Een man die dus eigenlijk niet zo bezig is met de country music. Dat kun je van deze twee niet zeggen hoor, van eh, Reba McIntyre en Ronnie Dunn. Het is ook door, eh, door hun zelf geschreven. Does the wind still blows in Oklahoma? everybody rides. I'm sorry I haven't called home duets, zo heet deze cd. En u zo begrijpen, er staan alleen eigenlijk maar eh, duets op met, eh, met deze Riva McIntyre. Er staan een paar prachtige nummers op. Onder andere bandje nummer 7, dat vind ik nou misschien wel een van de mooiste. Ewing en Hamilton, zij schreven het en ze voert het uit met Kenny Chesney. Every other Friday, it's toys and clothes and backpacks, is everybody go see dad. Same time in the same spot everything Weekend. En eh, daar zijn twee uitvoeringen, vaak worden er twee uitvoeringen van gemaakt van de cd. Hoor. Een Amerikaanse en een Europese uitvoering. En u moet maar eens gaan, eh, gaan kijken op internet naar een Amerikaanse uitvoering van deze cd. Duets van Reba McIntyre. Nog één nummer wil ik u eh, zeker niet onthouden. Noem het maar een mini mini special van Reba McIntyre. Ze doet het hier samen met Dan Hanley. Henley. Break each other's hearts again. still drink whiskey? Can I buy you around? If nobody's sitting here, do you mind if I sit down? I was nervous nu favoriete platenzaak gaan kijken naar deze cd, de cd van Reba McIntyre. Jennifer Netless van de formatie Sugarland. Zij schreef Heel kort gewoon. It happens. Miss my alarm clock ringing. Woke up telephone screaming. shower. Dit, dit is Keith Urban en dat is iets wat ik ook ga doen. Sommigen zullen dan wel jaloers worden, maar ik zeg kiss a girl. it's just not my style.